Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De landen die samen met Rusland de G8 vormen... zetten de voorbereidingen voor hun bijeenkomst in Sochi in juni stil. Dat heeft het Witte Huis in Washington bekendgemaakt. Het samenwerkingsverband van de grote industrielanden roept Rusland op... om via onderhandelingen de problemen rond Oekraïne op te lossen. De ministers van Financiën van de landen zeggen verder... dat ze bereid zijn Oekraïne forse financiële steun te verlenen. In Stamperschat in Brabant is een automobilist op een groep carnavalsvierders ingereden. Dat gebeurde vermoedelijk na een ruzie, zegt de politie. Zes mensen raakten gewond, vier moesten naar het ziekenhuis. De automobilist ging er na de aanrijding vandoor, maar werd later met iemand anders opgepakt. De twee verdachten wordt poging tot doodslag ten laste gelegd. Noord-Korea laat de Australische missionaris gaan die vorige maand werd opgepakt. De man van 75 heeft bekend dat hij de wet heeft overtreden en heeft zijn excuses aangeboden, zo zegt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Short werd vorige maand opgepakt omdat hij een christelijk pamflet in een boeddhistische tempel zou hebben achtergelaten. Ook werden pamfletten in zijn rugzak gevonden. Noord-Korea heeft opnieuw korte afstandsraketten afgevuurd. Het waren dit keer twee. Beide kwamen in zee terecht, zegt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Vorige week werden vier korte afstandsraketten afgevuurd. De acties houden waarschijnlijk verband met een grote gezamenlijke oefening van het Zuid-Koreaanse en het Amerikaanse leger. In Zaandam is een nog onbekende man doodgevonden op straat. De politie zegt dat hij waarschijnlijk is doodgestoken. Er zijn berichten dat de man eerder ruzie had met een vrouw. Of die iets met de steekpartij te maken heeft is niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak nog. Het weer van het westen uit trekt regen of motregen over het land. Later klaart het op. Er staat een stevige zuidenwind, windkracht 6 en het wordt 9 graden. Dit was het NOS Short.